Kasper Meijer met het NOS-journaal. Slachtoffers van loverboys en girls worden steeds jonger. Dat blijkt uit een rondvraag van het NOS-jeugdjournaal... onder betrokken hulporganisaties, zoals Vier en Terre des Om. Voorheen zaten slachtoffers vooral op de middelbare school. Tegenwoordig worden ook kinderen in groep 8 al benaderd. Volgens hulpverleners komt dat doordat loverboys en girls... veel meer mogelijkheden hebben gekregen door smartphones. Als een kind bijvoorbeeld een naaktfoto heeft gestuurd... kunnen ze dat oneindig als chantagemateriaal gebruiken. Nederlandse militairen blijven twee jaar langer actief in Irak, heeft het kabinet besloten. Zo'n 60 Nederlandse militairen trainen Koerdische Peshmerga-strijders en Iraakse militairen in Noord-Irak en Bagdad. De missie is onderdeel van de internationale coalitie tegen terreurgroep IS. Naast deze trainingen levert Nederland 20 adviseurs aan de Iraakse overheid. De verlenging kost naar schatting 16 miljoen euro per jaar. In Catalonië hebben tienduizenden mensen het openbare leven platgelegd... uit boosheid over de veroordeling van separatistenleiders. De demonstranten liepen vanuit verschillende steden over de snelweg... naar de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Daar verzamelden ze zich bij publieke gebouwen en toeristische trekpleisters... zoals de Sagrada Familia-kerk. Vooralsnog verlopen de demonstraties vreedzaam. De Spaanse ME trad alleen op bij betogers die met flessen, eieren en verf gooiden... bij het hoofdbureau van de politie. De pakketbezorgers van PostNL komen voortaan geen tweede keer meer langs met een pakketje. Als de klant of buren niet thuis zijn, gaat het pakketje daarna direct naar een PostNL-locatie waar mensen het zelf kunnen ophalen. PostNL zegt dat mensen die de eerste keer niet thuis zijn... de dag daarna vaak ook niet thuis zijn... en dat hierdoor minder busjes hoeven te rijden. Het weer, vooral langs de kust en in het noorden vanavond nog een bui. Morgen bewolkt en af en toe regen bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke avondspits. De files nemen maar langzaam wat af. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarsen 20 minuten oponthoud. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Knopen de Hoek en die de meer 40 minuten vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Zoeterwoude een half uur. A7, de afsluitdijk richting Friesland, een kwartier vertraging. A9, Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo, een kwartier.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 talking about freedom. Freedom, freedom, freedom. I'm talking about freedom. Freedom, I'm talking about freedom. Freedom, freedom. I'm talking about freedom. much on my mind, I ain't even really sleeping lately. I said some things I didn't mean, I know I did too much. What's love if we can't get into it? Turn around and make up. You kept it solid from beginning, baby, you my day one. You caught me in a lie, look back up at you like I'm dumb. I had to make you my girl, you ain't afraid to speak up. No matter where we are, who it is, you still gon' tee up. Go through withdrawals only if I get back together, yeah. You stay ten toes down, now you can kick your feet up. I had to boss you up.